Daardoor gaat de afhandeling een stuk sneller en makkelijker. De staatssecretaris die gaat over het herstel van Groningse aardbevingsschade, Eddy van Marum van de BBB, is dus blij. Dit is heel belangrijk. Dit is gewoon wel een belangrijke stap. Want we hebben de afgelopen periode zijn we van de bodem gekomen hè, naar een stap verder. We zijn er nog niet, maar het is wel een hele mooie uh, stap vooruit. En het is ook belangrijk dat we af en toe ook eens een keer wat positief nieuws in, eh, in dit dossier krijgen. Bewoners geven aan dat het allemaal wat makkelijker en menselijker gaat dan twee jaar geleden. Toch gaat het niet altijd goed. Vier op de tien weet nog altijd niet waar ze aan toe zijn. In Noord-Macedonië is een week van nationale rouw na de brand in een nachtclub. Bij die brand kwamen in de nacht van zaterdag op zondag 59 mensen om. Correspondent Thijs Kettenis is in, is in waar het gebeurde. Het is een klein stadje, 20.000 inwoners ongeveer. Ja, en dan de nachtclub van de stad. 500 eh, mensen waren daar. Eh, iedereen kent wel iemand die, eh, die daar was. die dit heeft meegemaakt. Ehm, dus die verslagenheid is, is hier groot op dit moment. De mensen zitten natuurlijk met rouw, met verdriet... maar ook met een heleboel vragen van hoe heeft dit toch zo kunnen gebeuren. Er was een hoop mis met de nachtclub. Zo waren vergunningen vervalst, waren er niet genoeg sprinklerinstallaties... en kon de nooduitgang alleen van buiten open. En Omroep Brabant schrijft over jongeren die zich laten bekeren. Bij de katholieke kerk in Den Bosch kwamen er jarenlang bijna geen nieuwe aanmeldingen van jonge mensen. Tot vorig jaar. Toen meldden 18 jongeren zich. Ook de 23-jarige Jules deed dat nadat hij op social media in contact kwam met het christendom. Daar werd in bijbelvestjes als in een post neergezet. En het, het, sprak mij aan. Ik voelde een soort leegte en dat is nu opgevuld met, met, met, met mijn nieuwe vrienden. En met geloof. Hij gaat sinds kort iedere zondag naar de kerk. Het weer, er is volop zon bij 7 graden op de Wadden en 10 graden in Limburg.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 Trump zei eerder dat er gesproken zal worden over het verdelen van bepaalde bezittingen in Oekraïne... en of de oorlog gestopt kan worden. Energieleveranciers die moeten dit jaar al overgaan naar één methode om de terugleverkosten van zonnepanelen te berekenen. Dat vindt de Consumentenbond. Het afgelopen jaar zijn de terugleverkosten met bijna 40% gestegen. Maar of dat reëel is, is onduidelijk. Mogelijk gaat de Nederlander donderdag zijn debuut maken voor Spanje in de Nations League tegen Nederland. Dien Huizen is geboren in Amsterdam, maar groeide op in Spanje. De speler van het Engelse Bournemouth is bij de selectie gehaald van Spanje. Het weer, het is zonnig met in het zuiden nog wat bewolking. Het wordt 7 tot 10 graden, maar door de oostenwind voelt het wel een stuk kouder aan.